uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op Curaçao is een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid... bij de criminele organisatie achter de moord op Peter R. de Vries. Hij zou een leidinggevende rol hebben gehad. De 39-jarige man heeft een Nederlandse nationaliteit... en zit al sinds 2014 gevangen op Curaçao voor zijn rol bij een schietpartij... Vermoedelijk gebruikte hij in zijn cel een telefoon... om de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries aan te sturen. Peter de Vries overleed in 2021 nadat hij werd neergeschoten in Amsterdam. In het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord... is de man uit Curaçao in beeld gekomen. Hij zal naar Nederland worden overgebracht. Na opnieuw een dag onderhandelen zijn de coalitiepartijen en het kabinet... het nog niet eens geworden over de voorjaarsnota. NSC-Kamerlid van Vroonhoven zei na afloop dat PVV, VVD, NSC en BBB niet veel verder zijn gekomen. De partijen zijn het onder meer oneens over de vraag hoe er geld moet worden vrijgemaakt... hoeveel het moet zijn en waaraan het moet worden besteed. Morgen vroeg gaan de gesprekken verder. Aan het eind van de dag moet er dan een akkoord liggen, zegt Van Vroonhoven. De Amsterdamse politie heeft tussen de 10 en 15 mensen opgepakt... bij de pro-Palestijnse demonstraties bij de Universiteit van Amsterdam van vandaag. Volgens de universiteit hebben de demonstranten een puinhoop achtergelaten. Een deel van de kantine zou zijn geplunderd en muren zouden zijn beklad. FC Volendam keert na een jaar terug in de eredivisie... De koploper in de eerste divisie won vanavond met 1-0 bij Jong AZ... en is daardoor zeker van een plaats bij de top 2. Zondag kan het kampioenschap nog worden veiliggesteld. Het is al de elfde promotie voor FC Volendam. Geen andere Nederlandse club ging zo vaak van de eerste naar de eredivisie.